Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten delen dit weekend geen bonnen uit aan clubs. Ga jij dit weekend dansen omdat je meedoet aan de protestactie De Nacht Staat Op... dan hoeven jij en je favoriete club niet bang te zijn voor een boete. Op veel plekken gaan de deuren open, ook al is dat tegen de coronaregels. Politie knijpt uit protest een oogje toe. Ze willen meer salaris en veilig werken. We gaan nu een actie doen dat wij minder bonnen gaan schrijven. Zogenaamde actie. Het is geen vrijbrief. Ehm, maar de collega's zullen zeker meer dan een oogje dichtknijpen. Waardoor de, uh, ja, er fors minder bonnen geschreven worden. Het kan best zijn dat mensen gewaarschuwd worden. Dat hoort ook. Maar het bonnenboekje blijft dus in de zak als het aan de politie ligt. Tenzij het echt uit de hand loopt, dan grijpen ze wel in. Als er extra gas uit de grond in Groningen wordt gehaald... moet het geld dat daarmee wordt verdiend naar de Groningers gaan. Dat is een plan van regeringspartijen CDA en ChristenUnie. Het is de bedoeling dat de gaskraan dichtgaat vanwege alle aardbevingen... maar vorige maand werd bekend dat er waarschijnlijk toch meer gas moet worden opgepompt voor onze Duitse buren. Het is nog steeds niet duidelijk waar de stinklucht in Herugowaard vandaan komt. Gisteren werd een flat ontruimd vanwege de walm. De brandweer heeft alle appartementen gecheckt, maar geen gevaarlijke stoffen gevonden. Iedereen is weer thuis. De politie onderzoekt nog waar de lucht vandaan komt. Nog zes weken, dan kun je naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kan je natuurlijk denken aan thema's als scholen, wonen en het OV bij jou in de buurt. Maar snackbarfan Nick uit Brabant maakt zich hard voor een heel ander punt. Na een gewone gezonde levensstijl is het helemaal niet erg om één of twee keer in de week iets uit de frituur te pakken, mits het goed gefrituurd is. We gaan niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar we willen wel zorgen dat het een punt wordt wat op de kaart gezet wordt. Meer bittergarnituur. Meer partij voor de frituur. Juist zijn partij voor de frituur is dus niet verkiesbaar, maar gaat wel campagne voeren op dit punt. Het weer een grijze dag. Alleen in het zuiden kan vanmiddag de zon even doorbreken. Het wordt een gaat of L. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10 Zuid bij Amsterdam richting Utrecht en Den Haag.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 Minister Kuipers wil meer rekening houden met de economie, liet hij gisteren weten. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad rekent op meer versoepelingen dinsdag op de eerstvolgende coronapersconferentie. De politiebonden voeren actie voor hogere lonen. Lichte verkeersovertredingen worden vandaag niet beboet. Ook roepen de bonden agenten op om zaterdag geen boetes uit te schrijven... wanneer nachtclubs uit protest de deuren openen. In Colombia zijn zeker 14 mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Door de vele regen kwam een deel van een berg naar beneden...